hoewel ze niet strafbaars hebben gedaan. Vorig jaar kwamen er naar Nederland 1400 AMA's, alleenstaande minderjarige asielzoekers. En van hen werden er 300 in de gevangenis geplaatst. En van de 700 AMA's die dit jaar zijn gekomen zitten er nu al 300 in de cel. Tot 2008 werden jongeren die naar Nederland kwamen ondergebracht in asielzoekerscentra. Daar kwam discussie over toen bleek dat veel meisjes uit de centra verdwenen en in de prostitutie belanden. Sindsdien worden ze vaak vastgezet om ze te beschermen tegen mensenhandelaren. Minister Heers Ballin herken, erkent dat dat eigenlijk niet kan, maar hij kan het probleem nu niet aanpakken, zegt hij, omdat het kabinet demissionair is. Op de EU-top in Brussel heeft de Franse president Sarkozy woedend gereageerd op de kritiek op zijn uitzetbeleid. EU-commissaris Redding had deze week de uitzettingen van Roma-zigeuners vergeleken met deportaties in de Tweede Wereldoorlog. Sarkozy noemt de vergelijking ongepast en zegt dat alle Europese regeringsleiders geschokt zijn over de uitlating. Redding bood gisteren excuses aan. Intussen is Sarkozy niet van plan om het uitzetbeleid aan te passen. Volgens de Franse president zijn de uitzettingen niet gericht tegen zigeuners, maar tegen illegale en criminelen. Onderzoekers van het Radboudziekenhuis in Nijmegen hebben een goedkoop antibioticum herontdekt dat lijkt te werken tegen tuberculose. De bacterie is wereldwijd een groot probleem en behandeling is duur en duurt lang. Het middel dat het Nijmeegse ziekenhuis nu heeft onderzocht werd al gebruikt als antipsychoticum. Dat het ook tegen TBC helpt was in de jaren 50 al bekend, maar er was toen zoveel van het middel nodig dat de dosering giftig bleek. Door onderzoek bij muizen hebben de medici nu vastgesteld dat het antibioticum in lage doseringen werkt tegen de gewone en multiresistente vorm van tuberculose. Nijmegen wil het antibioticum, maar op geen rust en dus goedkoop is, snel op mensen testen.